Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Nutri-score helpt met het maken van gezondere keuzes. Dat zegt de Gezondheidsraad. Je hebt het groen-rode balkje met de letters A tot en met E vast wel eens gespot op verpakkingen in de supermarkt. En die score kan volgens de Gezondheidsraad vooral helpen wanneer mensen al niet zo gezond eten. Nou, die Nutri-score laat eigenlijk in één oogopslag zien van heeft dit voedingsmiddel een goede samenstelling of niet? Dat is eigenlijk toch eenvoudiger dan dat je het etiket eh, moet eh, bestuderen. Toch moet er nog wel wat aan die Nutri-score geschaafd worden. Zo krijgen relatief ongezonde producten, zoals chips, nog vaak een letter B... als er weinig vet en zout in zit, terwijl chips nog steeds niet gezond is. De gemeente Baarle-Nassau neemt extra maatregelen om de overlast door grootschalige vuurwerkverkoop tegen te gaan. Baarle-Nassau ligt op de grens met België en veel Nederlanders kopen daar hun vuurwerk in de buurt. Bewoners zijn nu helemaal klaar met de auto's die de straten blokkeren en mensen die wild plassen. De gemeente wil meer toezicht gaan houden en extra afvalbakken en dicties plaatsen. En Nederland is als groepswinnaar door naar de achtste finales op het WK in Qatar. Het werd 2-0 tegen Qatar dus. De goals kwamen van Cody Gakpo en Frenkie de Jong. Sportminister Helder keek naar die wedstrijd vanaf de tribune in Qatar... zonder One Love armband, maar met een speldje. En de grootste kerstboom van ons land is weer opgetuigd. De lichtjesboom in IJsselstein is dat. Ze hangen, maar ze zijn nog niet aangezet. Het was een flinke klus om alles in orde te maken. Maar de organisatie krijgt altijd veel leuke reacties. Ja, het is toch, toch een dingetje. De kerstboom, altijd wel leuk om te zien als je er langs rijdt. En eh, je hoort veel van mensen van... Oh, ik heb de kerstboom in IJsselstein weer gezien. Ja, dat is wel leuk als je daar eh, een bijdrage aan mag leveren. Veel mensen denken dat de boom veel stroom verbruikt, maar volgens de organisatie valt dat wel mee. Het zijn 120 lampen die eigenlijk ook in straatlantaarns zitten, dus dat valt wel mee. En tegelijkertijd zagen we natuurlijk dat wij, wij leven van donaties en van sponsorgelden. Dat was dit jaar natuurlijk best lastig. Volgende week zaterdag gaan de lampjes aan. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het droog. Vannacht en morgenochtend kan het weer flink mistig zijn. Verder is het bewolkt en kan er her en der een spat regen vallen. En wordt het een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Met een beetje vertraging op de binnenring van de A10 Zuid.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 But put your faith in me And I'll put mine in him Together we will make it Even though we don't know when Cause I'm the man with the plan I'm gonna get us out of here You're sick and tired of counting pennies and the neighbors drinking beer. So don't listen to your sister says to find somebody else. Cause I'm the man with the plan. Oh, I'm gonna buy you a house. I've been saving all my dollars from the three jobs I work. They're better spent on you. And I swing out on the porch. So they'll pick out all the pillows and every picture I'll hang up. Imagine your dream home to hold our love Cause I'm the man with the plan I'm gonna get us out of here I'm sick and tired of counting pennies Oh, and the neighbors drinking beer So don't listen to your sister It's just to find somebody else Cause I'm the man with the plan Oh, I'm gonna playing my seats. Zoals velen weten ben ik wars van top 40 werk uit Nashville en altijd op zoek naar materiaal dat binding heeft met real country en Dylan Osman heeft die binding. Geweldig zijn nieuwe album Man With A Plan. Een nieuwkomer om in de gaten te houden.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 De muziek mag dan ouderwet zijn, maar Lauderdale doet zijn best om de toon gevarieerd te houden. Blij of verdrietig, de emotionele aantrekkingskracht van Twang overstijgt de andere charmes van de muziek. Let's make some memories. Let's make some memories. The good ones are all gone. Let's have some better days again. You used to sparkle when we saw the dawn. I wanna see your smile light up again. Let's make some memories. Go ahead and the present is the past, and the future is the last thing some memories that we'll remember when I wanna see your Country rock van een hoog niveau. Zo kan de muziek van 49 Winchester wel omschreven worden. Hillbilly Dream is terug te vinden op het album Fortune Favors Bold. de cover van deze week. Voor de cover van deze week reizen we naar Ierland, waar Sean Laurie klaarstaat om de cover van de week voor zijn rekening te nemen. In the corner of my mind said Franstalige band Diet en de Love Soldiers toeren op dit moment door Europa, waarbij ze ook ons land aandoen. Stak staat scherp. hammered in the earth. Some of us are stuck here, some of us go south.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 Voor het zover is, luisteren we eerst nog naar Lies en O Belinda. Rock met een vleugje country, wat in de latere jaren alleen maar toenam getuigen songs die net genoemd zijn. Crossroads. Really? Certainly nice no, to hear from no, you, man. No, no, no, Bye. Wolf? Hallo, Wolf? Wolf? Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Ook Emma Robbins komt uit Canada. say Get out of the way Red light or green light Silver or gold Choices and voices exist everywhere Twisting us here Turning us there Should I or could I Will I or won't I Why must I still try to prove who or should I abstain? Airplane or highway, cruise ship or byway, your way or my way, I'll just take the train. Now come the questions, along with directions, and always suggestions offered for free. Salad or french fries, cashmere or drip dry, t-shirt or black tie, it's all up to me. Choices and voices exist everywhere, twisting us here, turning us there. Should I or could I? Will I or won't I? Why must I still try to prove who I am? I still try to prove who I am? Sean Pittman is een productieve zanger, gitarist en songwriter uit Texas... die rauwe en authentieke blues naar een regionaal, nationaal en internationaal publiek brengt. Hij heeft 16 albums en meer dan 100 originele nummers opgenomen. Zijn nieuwste album, Hard Road, bevat zijn gepolijste nieuwe trio, waarmee hij toert ter ondersteuning van het nieuwe album. Met daarop Down in the Valley. Down in the valley So dark and cold control. But I ain't seen nothing, new. And it looks like a home. we lost the light of day. Well, the good don't come easy, no. Don't let your footsteps stray. Nog even terug naar Canada, waar Dwayne Steele volop in de picture staat met The Road. Ik ontmoette hem al in de jaren 80 en ben hem nooit uit het oog verloren. I Don't Drink Water is ook van hem. My buddy well he never got married. He lives on that bar stool, smokes two packs a day. He don't have much, but he tips a few bucks. He about my guitar and my bag's already packed. Got a show in Thunder Bay next week. This road is all I need to satisfy my thirst. So I don't countrymuziek uit alle windstreken. De Amerikaanse country scene is enthousiast over Emily Nanny. En dat is volkomen terecht. Deze honky tonk girl straalt authenticiteit uit en dat is aan alles te merken. Met een geweldig stemgeluid, fantastische instrumentatie en hele sterke songs, waaronder Leavin, weet ze zich te profileren als een van de beste alternatieve artiesten van het moment. your great return. dat geldt niet voor dit programma. Met als voorbeeld de Doghouse in van Badger Hound.